I used to think that dreams were just for sentimental fools. Wat een prachtig lied om de show mee te beginnen vandaag, deze laatste zondag van 2024. De Backstreet Boys en Anywhere for You. Goedemorgen, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Met heerlijke easy listening, muziek het eerste uurtje en een klein beetje meer tempo in het tweede uur. Om je oren op deze mooie zondag te verwennen. zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En we zijn een beetje door de kerstperiode heen, dus daar zijn we vanaf. Zou je kunnen zeggen, zo nu dan nog een verdwaalde kerstplaat vanwege het seizoen. Maar goed, wel andere mooie muziek van Olivia Newton-John bijvoorbeeld. Samen met Electric Light Orchestra. Suspended in Time. Welkom bij de show. Goedemorgen. t-shirt in the hall. Like a needle finds a groove, baby, we'll remember what to do to drown out every distraction. It's time we made it happen. Strip it down, strip it down, back to you and me, like it used to be when it was an old back road with an old school beat, cowboy boots by your little bare feet. Let it out, tell me right now. Everything I need in them white cotton sheets. Dirty dance me slow in the summertime heat. Feel my belt turn loose from these old blue jeans. We both know that we lost it somehow. Let's get it found, strip it down, down. I wanna drop this cell phone now and let it shatter on the ground. They ain't holding nothing, these two hands, until they're holding you again. Oh, strip it down, strip it down, back to you and me, like it used to be when it was an old back road with an old school beat. Cowboy boots by your little bare feet, let it out. till my belt turned loose from these old blue jeans. We both know that we lost it somehow. Let's get it found, strip it down, down, down, strip it down. van, eh, jawel, Luke Bryan hier in de show. Een van zijn uh, weinige hits. Heeft er niet veel gehad, maar wel een paar mooie. Deze dus. Strip It Down. En voor Olivia Newton-John, zoals ik al eerder zei. En de Electric Light Orchestra met Suspended in Time. Vandaag heeft Herman de Bruin vrij. Dus die eh, heeft geen bijdrage vandaag in de show. Vandaar dat we vandaag één nummer meer hebben in de show. En dan denk ik bij mezelf, we hebben één plaat meer te draaien. Welke steek ik er dan in? Welke geef ik dan voor? Nou, deze. Luister mee. Een prachtige. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij. Toen jij me zei, ik zie je zitten en de zon die scheen een beetje meer die eerste keer met jou. Alle vogels floten steeds die melodie. En ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Elke dag is een wonderdag. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij. Dus ik wil mijn hele leven bij je zijn. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Alle vogels floten steeds die melodie. En ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je oog? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je oog? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? even gekeken of de glazen eh, nog eh, een beetje heel zijn hier in het keukenkastje. Ja, dat is wel het geval hoor, gelukkig maar. En de ramen zitten er ook nog in, <laughs> na deze hoge tonen van Eva Brenner. Je hoort, er, eh, je hoort haar met Le Matin sur la Rivière. Och, wat een prachtig lied. En, jawel, Danny Vera, onze eigen Danny Vera. Je hoorde hem met uh, zijn het je ogen. Ja, dat is even wat anders dan Coach Albert. Hè? Wonderlijk hè, als je dan het anders zingt, komt het toch heel anders over.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 I really don't know. Wat een romantiek weer in de show. Terwijl we hier gewoon aan de koffie zitten. Niet aan een wijntje bij kaarslicht of zo. Want dat zou dan meer passen bij deze romantiek. Maar toch maar niet. Michael Bolton hoorde je met How am I supposed to live without you? Och, wat een vraag. Ja, mooi dus. Hier in de show, hier bij ZVL. Eh, normaal gezien zou je ja, Herman de Bruin horen, een collega van me, of Terra Cox met iets. Maar ze hebben een weekje vrij natuurlijk vanwege de kerst. Dus vandaar lekker extra muziek. En wat heb ik nu weer uitgekozen? Nou, iets waar ik altijd een beetje ontroerd van raak. <laughs> Ja, ik kan er niks aan doen. Het is een eh, nummer, een stuk muziek van James Last. Ja, <laughs> James Overlast wordt hier ook wel genoemd. Eh, maar hij maakt soms iets heel moois. Zoals deze, Abide With Me. tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind. zo'n acht minuten over half elf alweer bij eh, ZVL. Muziek van Linda Ronstadt. Blue verlegen. En daarvoor het wonderschone, ja, ik kan het niet eh, helpen. Het is niet anders. James Last en Abide With Me. Eh, straks in het volgende uur hebben we wel een reportage van Jeroen van Gent. Voor de vaste luisteraars van deze show, die eh, weten dat. Dat Jeroen van Gent zo'n beetje iedere week de straat op gaat met zijn blauwe microfoon. En de mensen naar hun mening vraagt. En dat is deze week ook gebeurd. Ondanks de kerstdagen. Wat een held. Jort zijn de resultaten straks hier in de show bij ZVL. someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong. I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am. And if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah. Sharing the night together. Oh, yeah. Sharing the night in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do when I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together. Yeah, sharing the night together.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 Is het gezellig geweest met z'n allen? Eh, heb je... Eh, lekker aan tafel gezeten? Of eh, heb je niks gedaan? Heb je het in je eentje gevierd? Of heb je het helemaal niet gevierd? Nou ja, zo praten we hier lekker in de studio, hier bij ZVL. En eh, dan denken we eh, ook aan deze. <laughs> Ja, heb je de weegschaal 4 kilo achteruit gezet? Want dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Want ja, sommige mensen zijn wel een beetje aangekomen. En dat moet er natuurlijk weer af. Maar gaat dat lukken met de oliebollen over een paar dagen? Ik denk het haast niet. Mooie muziek verder hier in de show bij ZVL. De zondagmorgen van ZVL. Ilse de Lange. I live my life convinced I'd find your love somehow, somewhere.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 dat je nooit hoort op de radio, helaas. Pindakaas. Daarom in deze fijne show op zondagmorgen bij jou. Streek hem op, ZVL. 10cc, lying there with you. Voor het geval je nog in bed ligt. Zou zomaar kunnen. Want zo laat is het ook weer niet voor de mensen die lekker laat uitgaan. Ehm, oh, het loopt al aardig tegen 11 uur. Zometeen na 11 uur. Eh, dan gaan we iets meer herrie maken hier in de show bij ZVL. En ook een eh, reportage ten gehore brengen van Jeroen van Gent. Dat gaat natuurlijk over het oude jaar. Of misschien wel het nieuwe jaar. We gaan het straks horen over ongeveer, nou zeg eens wat, 40 minuten. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw ZVL. Simply Red. For Your Babies. Uit 1991. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van ZVL. Ik ga even pauzeren. Ik krijg zo wat mededelingen van onze sponsors. En daarna nieuws en weer. En daarna weer ben ik terug met nog meer heerlijke muziek. Om je oren te vertroetelen op deze zondagmorgen. De laatste zondag alweer van 2024. De tijd gaat snel. Tot besluit Adele en Skyfall. Tot zometeen. feel the earth